Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De regering van Denemarken komt met een wet die Koranverbrandingen verboden maakt. De afgelopen tijd zijn er in Denemarken en Zweden vaker Korans verbrand. En dat zorgde voor grote protesten in islamitische landen. Zeker vanwege het beeld rondom die verbrandingen, zegt correspondent Rolien Creton. Op die beelden zie je dan ook eh, ja, de politie om uh, zo'n Koranverbrander heen staat om die mensen te beschermen. En ja, de minister van Buitenlandse Zaken zei vandaag... dat geeft het beeld ook dat wij hier als samenleving achter staan... en ja, schaadt de en ze willen escalatie voorkomen. En ja, daarom wordt die wet nu aangescherpt. Wie toch een Koran vernielt, kan een boete krijgen of maximaal twee jaar cel. In Spanje is een mega drugsvangst gedaan. In een container uit Ecuador met bananen zat bijna 10.000 kilo cocaïne. Volgens, volgens de douane gaat het om de grootste cocaïnevangst in Spanje ooit. Op een boerderij in Drenthe zijn acht verwaarloosde runderen en een kalf gevonden. Dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze waren er zo slecht aan toe dat ze zijn afgemaakt. Volgens een dierenarts was dat de enige diervriendelijke optie. De dieren zaten in onhygiënische stallen met scherpe voorwerpen waar ze gewond door kunnen raken. Als minderjarigen een 0.0 biertje opentrekken. Dat is niet verboden. Je mag als minderjarige gewoon alcoholvrij bier kopen en drinken. Want ja, er zit geen alcohol in. Toch ziet de demissionair staatssecretaris die erover gaat het liever niet. Hij zegt tegen Hart van Nederland dat veel mensen denken dat het een goed alternatief is voor kinderen. Alleen we weten ondertussen wel dat juist die kinderen ook vaker eh, aan de alcohol beginnen als ze nog onder 18 zijn. Omdat ze vaak gewend zijn aan de smaak. Eh, het gevoel hebben bij deze sfeer hoort ook alcohol. Dus die ja, associaties die worden er al ingebracht en daardoor beginnen ze ook vaker eh, met alcohol onder 18. Een 0.0 is echt iets anders dan frisdrank, zegt hij. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Het is broeierig warm, 20 tot 25 graden.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 De Spaanse regering is een procedure begonnen om de voorzitter van de voetbalbond te kunnen schorsen. Die zoende afgelopen weekend een voetbalster op de mond na de winst van het WK en weigert op te stappen. Artsen in EU-lidstaten mogen een nieuw vaccin tegen het RS-virus gaan gebruiken bij zwangere vrouwen. De Europese Commissie heeft het middel goedgekeurd. Door het vaccin zijn baby's een half jaar lang goed beschermd. Op een melkveehouderij in Drenthe zijn acht verwaarloosde runderen en een kalf gevonden, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze waren er zo slecht aan toe dat ze zijn afgemaakt.